Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Istanbul beginnen Oekraïne en Rusland vanochtend aan nieuwe gesprekken over eventuele vrede. Die meeting is er gekomen omdat Turkije goede banden heeft met Rusland en Oekraïne. Correspondent Mitra Nazar. De vraag blijft natuurlijk of Turkije druk kan eh, uitoefenen op Poetin. Eh, ik betwijfel het, maar er wordt in ieder geval gezocht naar een oplossing, naar compromissen. Eh, wat dan ook om, om in ieder geval het geweld in Oekraïne te stoppen. Oekraïne heeft al gezegd dat ze er niet zoveel van verwachten. De landen zijn het nog lang niet eens over de Krim en de Donbass. Een andere belangrijke eis van Rusland is dat Oekraïne geen NAVO-lid wordt. Oekraïne wil daar wel over praten, maar dan moet er eerst een wapenstilstand komen. Energiebedrijven zijn bang dat de hoge stroom- en gasprijzen voor een enorme schuldengolf zullen zorgen, zeggen ze in de Telegraaf. Mensen met lage inkomens kunnen tot wel 800 euro compensatie krijgen. Maar als je net te veel verdient, val je buiten de boot. De bedrijven maken zich grote zorgen over die groep. Bij een enorme kettingbotsing in de VS zijn zeker drie mensen overleden en 20 mensen gewond geraakt. In de staat Pennsylvania botsten 40 tot 60 voertuigen op elkaar. Deze man was ook slachtoffer. Hij stapte uit en zag het toen nog een keer misgaan. This is ridiculous. It's snow and fog mixed together. Oh, watch out, watch out. Oh, God. Shit. Damn. My car is gone. And this... The shit's on fire. De oorzaak van de botsing was flinke sneeuwval die uit het niets leek te komen. Op beelden is ook te zien dat het erg mistig was. Een beetje bijverdienen via Airbnb is een man in Parijs duur te komen staan. Hij verhuurde zijn kleine studiootje aan toeristen, maar was zelf ook huurder en mocht het eigenlijk niet onderverhuren. Zijn huisbaas kwam erachter en sleept hem voor de rechter. En hij moet nu 221.000 euro betalen aan zijn huisbaas. Dat bedrag is wat hij verdiende met Airbnb en nog wat achterstallige huur- en reparatiekosten. Het weer nog. Lokaal kan het mistig zijn. In het zuiden blijft het vandaag bewolkt met af en toe regen. Het wordt 10 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Zoeterwoude Rijndijk en Hoofddorp. 12 kilometer met ruim een uur vertraging. Door een ongeluk zijn drie rijstroken dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A44 vanuit Den Haag voor knooppunt Burgerveen. De vertraging daar is ruim een half uur. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Akersloot en knooppunt Velsen.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 De veiligheidsregio's komen op korte termijn met 2000 extra opvangplekken voor asielzoekers. Met die extra capaciteit moet het aanmeldcentrum in Ter Apel worden ontlast. En in het eerste coronajaar zijn in verhouding vaker Nederlanders met een migratieachtergrond overleden dan mensen met een Nederlandse achtergrond, meldt het CBS. De sterfte was het grootst onder Marokkaanse Nederlanders. Het weer, eerst kans op mist. Vanmiddag in het noorden en midden wat zon. In het zuiden bewolkte regen bij 10 tot 13 graden. sleepless alert to tonight. If it's wrong. in life.